De NS heeft het afgelopen half jaar verlies geboekt van 76 miljoen euro. De financiële resultaten vielen tegen omdat het spoorbedrijf geld moest afboeken na het stoppen met de Vira snelheidstreinen. Daarnaast heeft de NS flink last van de economische crisis, waardoor er minder wordt gereisd. De gemeente Amsterdam begint op 10 scholen een proef waar kinderen al vanaf 2,5 jaar naartoe kunnen. Zo moet de overgang naar de basisschool makkelijker worden. Het plan lijkt erg op een idee waar minister Ascher al een tijd aan werkt voor het hele land. Minister Opstelten gaat bekijken of het paspoort kan worden ingetrokken van veroordeelde pedoseksuelen. De Nationaal rapporteur, rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen pleit daar vandaag voor. Volgens haar moet de overheid meer doen om kinderen te beschermen tegen kindersekstoeristen. Opstelten noemt intrekken van een paspoort een zwaar middel, maar wil het wel onderzoeken. Een bezoeker die op het festival Lowlands onwel werd... is twee dagen later in het ziekenhuis overleden. De man meldde zich vrijdag op het festivalterrein bij een medische post... en werd later overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. Daar overleed hij. Vermoedelijk heeft de man ecstasy gebruikt. Veilinghuis Sotheby's heeft in Londen een kunstwerk geveild... dat was gestolen uit het museum van Bommel van Dam in Venlo... Volgens NRC Handelsblad negeerde het Veilinghuis een waarschuwing van de databank voor gestolen kunst. Directeur Verkouteren van het museum noemt het onbegrijpelijk en verbijsterend dat het heeft kunnen gebeuren. Sotheby's wil nog niet reageren. Een man uit Almere moet een jaar de gevangenis in omdat hij vorig jaar een bowlingbal in het gezicht van zijn toenmalige vriendin gooide. Volgens de rechtbank in Lelystad was dat een poging tot doodslag. De man zegt dat de bal bedoeld was voor iemand anders. De vrouw werd volgeraakt en kwam pas dagen later bij in het ziekenhuis. Ze liep ernstig hersenletsel op. Het weer, wolkenvelden met hier en daar zon bij 20 tot 22 graden. Morgen sluierbewolking en zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp 3 kilometer. A7 Amsterdam richting Hoorn. Tussen Permanent Noord en Hoorn 4 kilometer. En op de A9 richting Alkmaar bij Badhoevedorp 4. En richting Diemen 3 kilometer voor Knopen Diemen. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en Knopen te Meer 5. En tussen Rij en Watergasmeer 3 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Knopen de Kleinpolderplein en Del zuid 3. A20 richting Gouda ook 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. En verderop nog eens een keertje 3 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Almere tussen Utrecht Noord en Hilversum 3. En richting Breda staat tussen Noordloos en de brug Gorkum ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 一梦玄白。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 away on a stretcher severely harassed. Telling you all, he was pretty tall. He looked and feel a freaky dressed like Albert Hall. No kiss, if this, danger.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 me some. You put this feeling in me, yum yum.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 compter mes doigts. Hey. Eh. Où t'es, papa,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 That hurt. You should have kept my undershirt. You're like 22 girls in one.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 sexy me.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 word to your mother.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 scusa, tu che dai? nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata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 Thank you. can only stay clean when you're around. Don't let me fall.